Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Iraanse hoofdstad de straat opgegaan. Ze vieren dat Iran afgelopen dag met zes wereldmachten... de basis heeft gelegd voor een atoomakkoord... dat eind juni kan worden gesloten. In de straten van de hoofdstad barstte een groot feest los... en reden toeterende auto's. Als Iran zich aan het atoomakkoord zal houden... komt er een einde aan jarenlange sancties. De Amerikaanse president Obama noemt de basis voor het akkoord historisch... In de stad New York zijn twee vrouwen opgepakt op verdenking van het plannen van een terreuraanslag. Volgens de aanklager noemden ze zichzelf inwoners van islamitische staat. Hun doelwit was de politie, het leger of een overheidsgebouw in de VS. De Amerikaanse vrouwen waren huisgenoten van elkaar... en hadden via internet geleerd hoe ze een bom moesten maken, zegt justitie. Als ze schuldig worden bevonden, kunnen ze een levenslange gevangenisstraf krijgen. Bij de terreuraanval op een universiteit in Kenia zijn 147 doden en 80 gewonden gevallen. Iedereen die nog was vermist is inmiddels terecht, zodat het aantal slachtoffers waarschijnlijk niet verder zal stijgen. De aanval duurde 13 uur en werd gepleegd door leden van de radicaal-islamitische beweging Al-Shabaab. Volgens een woordvoerder van die beweging zijn alle slachtoffers christenen en zijn moslims ongemoeid gelaten. Minister Schippers heeft reclamespotjes verwijderd van de zorgcampagne Nederland verandert, de zorg verandert mee. Ze stonden op de campagnewebsite. De reclamecodecommissie had kritiek en vindt dat de spotjes het vertrouwen schaden in reclame. Vakbond FNV had een klacht ingediend omdat de reclame veel te positief zou zijn over de veranderingen in de zorg. Eerder zei minister Schippers dat ze de spotjes online wilde houden. Het weer, vannacht opklaringen. Overdag in het noorden en oosten droog en wat zon. In de rest van het land bewolking. Smiddags kan het gaan regenen. Het wordt 8 tot 10 graden. In het paasweekend zo goed als droog. Af en toe zon en maximaal 12 graden.